Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Syrische commissie die onderzoek doet naar het geweld in de provincie Zwijda... zegt dat militairen en leden van de geheime dienst zijn opgepakt. Een onderzoeksrechter zegt dat video's op sociale media zijn onderzocht... en op basis daarvan worden de verdachten vervolgd voor onder meer moord. Hoeveel mensen zijn opgepakt, zei hij niet. Afgelopen zomer kwamen in Zwijda spanningen tussen Druzen en Bedouinen tot een uitbarsting. Onder meer het Syrische leger koos de kant van de Bedouinen... Israël koos de kant van de Druzen. Bij de gevechten vielen honderden doden. In Middelharnis op Goeree-Overflakke heeft brand gewoed in een leegstaand pand. Het gebouw is gedeeltelijk ingestort en niet meer te redden. Vanwege de rook werden twee NL-alerts verstuurd. Volgens de veiligheidsregio is het ergste nu voorbij. Bij de brand in Middelharnis raakte niemand gewond. In Eindhoven zijn twee katten beschoten met een kruisboog. Eén werd in zijn buik geraakt en de ander net naast zijn oog. Beide katten raakten gewond, maar hebben de aanval overleefd. Voor zover het dierenziekenhuis weet is het voor het eerst dat er op katten is geschoten met een kruisboog. Katteneigenaren in de Eindhovense wijk Limbeek wordt geadviseerd katten voorlopig binnen te houden. Schaatser Femke Kok heeft een wereldrecord gereden op de 500 meter. Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City was ze de snelste in 36 seconden en 900ste. Dat was een kwart seconde sneller dan het oude record dat al negen jaar op naam stond van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-wa. De eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen zijn extra belangrijk... omdat schaatsers zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het weer, vannacht eerst opklaringen en temperaturen van 1 tot 5 graden. Later in de nacht komt er meer bewolking, vallen er buien, neemt de wind toe... en lopen de temperaturen weer op.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 Mm. It's gonna be kinda right tonight. we're gonna talk about a girl who's fake, huh? Música to know me, but I know you. Singing in our things can only get better. Can only get, can only get. Think it over me, you know.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 Cause under love is a stronger emotion. She's gotta be strong. Cause so many things getting out of control. should drive her away. Why does she stay? It's all about soul. wings and the sorrow. cuatro. don't you If you have me, baby, I'll give you so much joy.